Premier Balkenende vindt dat hij wel erg vaak bij debatten in de Tweede Kamer moet zijn... Na afloop van de ministerraad zei hij dat debatten niet zoveel tijd mogen kosten dat ministers niet meer aan andere dingen toekomen. Volgens de premier moeten bewindslieden in één week soms 26 uur in de Kamer opdraven. Gisteren reageerde de oppositie in de Kamer woedend toen Balkenende niet naar het debat over de AOW-leeftijd wilde komen. Na bemiddeling van Kamervoorzitter Verbeet werd het debat verplaatst naar volgende week en dan is de premier er wel bij. Balkenende benadrukt dat hij de verandering van de AOW-leeftijd al vaak heeft verdedigd en dat de concrete invulling ook kan worden besproken met andere bewindslieden. De werkloosheid in de Verenigde Staten is opgelopen tot het hoogste niveau in 26 jaar. 1 op de 10 Amerikanen is nu werkloos, blijkt uit de cijfers over de maand oktober. Het aantal Amerikanen zonder baan steeg naar 15,7 miljoen, meer dan analisten hadden verwacht. Vorige week was er nog optimisme omdat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal voor het eerst sinds 2007 weer was gegroeid. De goudprijs is weer fors gestegen. Voor het eerst in de geschiedenis moet er voor een troy ounce, 31,1 gram, meer dan 1100 dollar worden betaald. Goud wordt door beleggers en overheden steeds vaker gezien als een veilige belegging in tijden van crisis. De stijging van de goudprijs gaat veelal gepaard met een waardevermindering van de dollar. Schilderes Ans Marcus is verkozen tot kunstenaar van het jaar. Dat is bekendgemaakt aan de vooravond van de Kunstweek die morgen begint. Marcus is bekend van haar winselschilderijen. Ze wordt geprezen om haar vernieuwende bijdrage aan het realisme. Volgens de organisatie van de verkiezing hebben dit jaar ruim 40.000 mensen hun stem uitgebracht. Een panel van kunstenaars en deskundigen koos daarna uit acht finalisten de winnaar. Het weer wisselend bewolkt en wat buien. De zuidenwind neemt toe tot vrij krachtig boven land en tot hard aan zee. Vannacht en morgenochtend is er regen.